van Tijn met het NOS-journaal. In Amerika is de stemming over omstreden wetten tegen internetpiraterij uitgesteld. In de wetsvoorstellen staat dat de toegang wordt geblokkeerd tot buitenlandse sites die gestolen of illegale inhoud aanbieden. Het congres besloot tot uitstel van stemming in het licht van de recente gebeurtenissen. Wikipedia en Google voerden woensdag actie tegen de voorstellen en ook vanuit Brussel komt kritiek. Eurocommissaris Kroes heeft het op Twitter over slechte wetgeving. Ze pleit voor een vrij en open internet. Te hard rijden is ook illegaal, twittert Kroes, maar dat betekent niet dat je de hele snelweg vol drempels legt. Staatssecretaris Bleker blijft erbij dat de Wiegepolder niet onder water wordt gezet. Dat was afgesproken met Vlaanderen, maar het kabinet kwam daarvan terug. De Europese Commissie heeft het kabinet om opheldering gevraagd. Bleker heeft twee internationale deskundigen de kwestie nog eens laten onderzoeken. En volgens hem steunen ze het rapport waarop het kabinet zich baseert. In Groot-Brittannië zijn drie moslims schuldig bevonden aan het oproepen tot haat tegen homo's. Daarvoor is voor het eerst een nieuwe wet uit 2010 gebruikt. Die stelt het oproepen tot haat vanwege iemands seksuele geaardheid strafbaar. De moslims hadden bij een moskee in Derby pamfletten verspreid waarin werd opgeroepen homo's te doden. Er stond iemand met een strop om zijn nek op. De actie was een protest tegen een gay pride in Derby. Over drie weken krijgen de veroordeelden hun straf te horen. Het KLPD onderzoekt hoe het vrachtschip bij Wijk aan Zee is vastgelopen. De politie gaat onder andere de kapitein van het Filipijnse schip verhoren. Het 155 meter lange schip liep vanochtend vroeg een paar honderd meter uit de kust vast. Het was afgedreven toen het anker het begaf en strandde vervolgens in het zand. Vannacht wordt met een kabel geprobeerd om het schip los te trekken. Rond kwart voor twee wordt hoogwater verwacht. Het weer, vannacht opnieuw regen en morgen ook regen en een graad of negen.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 Don't you want it? It's not a perfect love, but don't you want some more? Hey, leuk dat je bent ingeschakeld op het tweede uur. Wat zie je het op jouw CFM Zandvoort met nu? Exclusief. Italiaanse DJ, producer, remixer. Luca Lento. some more. samba Lumbe sumbe lumba samba Lumbe sumbe lumba samba sumbe lumba samba samba. Zumbe zumbe lumba samba. Zumbe zumba lumba samba. Zumbe lumba samba. samba, lumbe sumbe lumba samba. superstar DJ. Heel leuk dat je nog steeds bent ingeschakeld op jouw CFM Zandvoort. Zie het in house met nu een exclusieve kerstmix van niemand minder dan Luca Lenta. En ja, dat wil je natuurlijk weten. Wat is hij nou allemaal aan het draaien? Nou, hij begon met eh, Veggio. Don't You Want Some More. Gevolgd door Todd Terry en The House of Gypsies met Zamba. In de Matteo Di Mars Old School meets New School remix. Gevolgd door Ivan Pika met Body and Soul. Versus Analog People in Rose Rouge. In de Luca Lento Piano Tool. Daarna kwam Weldon, Ado, Melodix in de DJ Wadi en Outcode remix. Gevolgd door DJ Sneak, What's a Ride in de Mastic Soul Mix. Daarna kwam Step da Step da Campo, Violin featuring Guido. Mo. Daarna Nick Olivetti, Every Minute of It in de Chase Butch remix. Gevolgd door Do Santos Airport in DJ PP remix. En zojuist hoorde je Crazy Pizza, Keep It Coming. Zometeen kun je nog verwachten. Dan McKee, Phil England, Burning Desire in de Luca Lento remix. En tot slot van deze uitzending, de Richard Gray remix van Lady. Dit is See It in the House. Tot aan 11 uur. Luca Lento in de mix. Maar niet gedreurd. Volgende week vrijdag zijn we weer terug. Met twee uur lang zie het. Misschien wel drie uur. Je weet het nooit hier. Wat we wel weten is dat we niemand minder dan Niels 360. Jawel. Onze nieuwe DJ. hier weer in de house hebben. En hij weer een lekker mixtape gaat draaien. Live hier in de studio van Steven Zandvoort. Ik zeg er zeker inschakelen. En natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de See It Party Guide. En een hele hoop nieuwe nieuwtjes. Mijn naam was DJ JK en dit was See It. Voor vrijdagavond 20 januari 2012. Ik zeg, maak een mooi weekend van.